Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie premier Rutte over de positie van minister Leers. Vanochtend meldde de Volkskrant dat de PVV in het Katshuisoverleg heeft gevraagd om een andere minister voor vreemdelingenbeleid. Omdat Leers te slap zou zijn. Het bericht, bericht wordt door allerlei betrokkenen ontkend, onder andere door Wilders zelf. D66 vindt dat Rutte in een brief moet opschrijven of de positie van Leers is besproken in het katshuis. De PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren sluiten zich bij het verzoek van D66 aan. Vodafone meldt dat een deel van de netwerkstoring verholpen is. Nog 10 tot 15 procent van de klanten, vooral in de regio's Rotterdam, Den Haag en Kennemerland, heeft last van de storing die vanmorgen ontstond na een brand. Klanten van Vodafone in de Randstad hadden daardoor geen verbinding. Als alles meezit is de telefoonstoring aan het eind van de dag verholpen. Portugal heeft misschien extra steun nodig om geld te kunnen ophalen op de financiële markten. Volgens eurocommissaris Reen moeten de eurolanden zich voorbereiden op een soort bruglening. Het zou gaan om een bedrag van 10 miljard euro. Daarmee zou Portugal sterk genoeg moeten zijn om volgend jaar weer op eigen kracht geld te kunnen lenen. Nu is het vertrouwen van beleggers nog te klein. In mei vorig jaar kreeg Portugal een steunpakket van 78 miljard euro voor drie jaar. Gisteren werd duidelijk dat Portugal goed op schema ligt om zijn overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De stroomstoring in Rotterdam is grotendeels opgelost. Alleen nog rond het Heemraadsplein en de Koolhaven zitten nog ruim duizend huishoudens zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Stedin waren de problemen aan het begin van de middag het grootst. Toen zaten zo'n 10.000 huishoudens in Rotterdam zonder stroom. Veel trams reden niet meer. De storing is veroorzaakt door een defecte kabel. Het weer, vanavond nog veel bewolking. Vannacht wordt het helder met minima net boven het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt met zonnige perioden.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 Op de A6 Muiden richting Emmeloord tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad Noord 10 kilometer. Bij Lelystad Noord is de rechte reis ook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Emmeloord kan het beste omrijden vanaf knooppunt Muidenberg door de borden Amersfoort-Zwolle te volgen. De route over A1, A28 en de N50. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij de Alfred Haarlem-Zuid 3 kilometer. Er zijn ook drie rijstroken dicht en dat heeft te maken met een aanrijding op de N205. A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 5 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 en verderop bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Verder richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeer.